Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Lang niet ieder Nederlands huishouden heeft tijdens de coronalockdown meer kunnen sparen dan andere jaren. Het gezamenlijke spaarvermogen is gestegen naar recordhoogte. Maar uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders zijn spaargeld juist zag verdampen. Vooral Nederlanders met een hoger inkomen hielden door een gebrek aan uitgaven wel meer geld over in de coronatijd. Naar schatting minimaal 250.000 arbeidsmigranten worden voorlopig niet gevaccineerd tegen corona... omdat ze niet staan ingeschreven bij een gemeente. Blijkt uit onderzoek van Trouw en onderzoeksplatform Investico. Volgens artsen is deze groep juist extra gevoelig voor corona... onder meer doordat ze vaak dicht op elkaar wonen en werken. De brandweer heeft de lichamen gevonden van de drie vermisten... in een afgebrand appartement boven een bedrijf in Werkendam. Waarschijnlijk waren ze buitenlandse arbeidskrachten. Het vuur in het appartement en het timmer- en interieurbedrijf eronder... begon gisterochtend door nog onbekende oorzaak. Pas s'avonds kon de brandweer het gebouw in om naar de vermisten te zoeken. In Suriname zijn 26 van de 27 IC-bedden bezet door de coronacrisis. Om het aantal bedden te vergroten zijn tientallen verpleegkundigen nodig, meldt de nieuwsite Star News. Suriname telt 10.000 geregistreerde besmettingen op zo'n 580.000 inwoners. Er wordt inmiddels wel gevaccineerd, maar volgens het coronacrisisteam laten te weinig mensen zich inenten. Door de coronacrisis daalde het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederland met ruim 80 meldt het CBS. Tussen maart vorig jaar en februari dit jaar waren er 14,1 miljoen mensen die een van de vijf nationale luchthavens gebruikten. Het aantal vluchten daalde minder sterk met ruim 50 het weer nog, de bewolking neemt steeds verder toe. Vooral in de middag vallen er buien.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 De brandweer heeft de lichamen gevonden van de drie vermisten... in het gisteren afgebrande appartement boven een bedrijf in Werkendam. Waarschijnlijk waren ze buitenlandse arbeidskrachten. Zo'n 170 bootmigranten zijn in de buurt van het Griekse schiereiland Peloponnesos... gered door een vrachtschip en naar een haven gebracht. Ze waren in de problemen gekomen door een motorstoring. En de Nederlandse Vereniging voor Autisme kreeg dit jaar al ruim 100 klachten over de psychiatrische rijbewijskeuring. De voor mensen met autisme verplichte keuring zou niet altijd professioneel zijn. Zo zegt een van de klagers dat een CBR-psychiater haar vroeg of ze nog altijd autisme had, terwijl deze aandoening niet overgaat. Het weer nog, de bewolking neemt steeds verder toe. Vooral in de middag vallen er buien en het wordt vandaag 11 tot 14 graden. Put your body on mine when the taking aim. You're the pin in my heart, it's a heaven Zandvoort, Zandvoort.